Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn eindelijk extra bedden voor vluchtelingen neergezet. De locatie in Ter Apel in Groningen zit voller dan vol. De burgemeester daar maakt zich al langer zorgen en trok meerdere keren aan de bel bij zijn collega's. Dat lijkt nu te hebben geholpen. Afgelopen weekend zijn in vijf provincies in Nederland extra noodopvangplekken geopend. In Hengelo, in Overijssel bijvoorbeeld, daar kwamen gisteravond bussen met vluchtelingen aan. Nou, deze locatie kan, eh, het is, schoon, droog, warm en veilig. Dus het maakt dat deze locatie, je kunt hier ook met 100 mensen huisvesten, eten, eh, et cetera. Ook in Zeeland, Drenthe, Flevoland en Utrecht zijn extra stretchers neergezet. Het gaat in bijna alle gevallen wel om tijdelijke plekken. Er moet dus nog iets structureels worden geregeld. Advocaten die langs willen gaan bij iemand in de extra beveiligde inrichting in Vught... moeten voortaan hun laptop en harde schijven thuis laten. Dat is besloten door de directie van de hele strenge gevangenis, staat in het AD. Lijkt te komen door de arrestatie van advocaat Youssef T., dus de neef van Ridwan Taghi. En wordt ervan verdacht dat hij berichten van de crimineel naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Bij politiecontroles in Overijssel heeft de politie een enorme stapel zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ze deden die controles om handel in illegale knallers te voorkomen. In een auto vonden ze 500 kilo, bij een ander dik 200 kilo aan vuurwerk. Het leek voor jongeren in Raart een mooi plan. In het Friese dorp werd een aantal starterswoningen gebouwd... zodat ze in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Maar een flinke domper, de huizen zijn een stuk duurder dan gedacht. Ze zouden ongeveer 150.000 euro gaan kosten, maar... Dat is veranderd naar 160 in eh, februari en in mei naar 195 en nu voor 208, 218. Dus dat, dat is niet meer wat onze starters kunnen betalen. Jeen van 23 baalt enorm. Hij wilde met zijn vriendin in een van de nieuwe stekkies gaan wonen, maar dat feest gaat dus niet door. We voelen ons wel een klein beetje belazerd, omdat eh, vooral eh, het lijkt ons heel sterk dat in zo'n korte periode eh, dat die prijs zo is gestegen. En dat daar, wij ja, daarom eigenlijk niet meer die woning kunnen kopen. Gisteren hebben tientallen mensen in het dorp geprotesteerd. Er zit voorlopig geen oplossing aan te komen. Het weer, bewolkte dag, 12 tot 14 graden. Vanuit het westen komt er regen en in die regen is het ook meteen een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging bij Amsterdam. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dicht bij knopende Nieuwe Meer na een ongeluk. Je kan keren bij de af- en toe oprit Sloten. Op de A10 Zuid begint het al vast te lopen. Tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden.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 Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Roemenië voert vandaag een avondklok in en scherpt andere maatregelen aan. Het gezondheidssysteem dreigt er te bezwijken door de vele coronagevallen. Roemenië kent na Bulgarije de laagste vaccinatiegraad van Europa. Het weer, het wordt een overwegend bewolkte dag... met op veel plaatsen af en toe regen bij een graad of 13.